12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Turkse overheid heeft per direct tientallen media gesloten... die in verband worden gebracht met de Gulen-beweging. Tevens heeft het leger meer dan 1600 meest hoge militairen ontslagen... waaronder 149 generaals. Na de mislukte koepoging van eerder deze maand... nam president Erdogan meer maatregelen om tegenstanders tegen te werken. Daarbij maakte hij gebruik van de noodtoestand. Bij sloopwerkzaamheden in het Brabantse Halsteren zijn menselijke resten gevonden. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat het een skelet is dat er al langere tijd ligt. De werkzaamheden waren op een landgoed met diverse gebouwen, waaronder een psychiatrisch ziekenhuis. Het pand waar het skelet lag stond al een tijdje leeg. Zorginstelling Laurens in Rotterdam staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. De zorg is onvoldoende en de inspectie denkt dat dat zonder extra maatregelen niet snel verbetert. Afgelopen vrijdag stapte topman Tepas van de Rotterdamse stichting op... omdat het verpleeghuis op de lijst van elf zwakke zorginstellingen staat. Stokerij Weduwe Joustra, bekend van de Berenburg, wordt overgenomen door concurrent Boomsma. Het dreigende faillissement is daarmee van de baan. Destilleerderij Weduwe Joustra was onderdeel van de Dirkswagen groep... die twee weken geleden faillissement aanvroeg. In de Notre-Dame in Parijs is een herdenkingsmis geweest... voor de slachtoffers van de aanslag van in Normandië. Een priester van 85 werd daar in zijn kerk door twee moslimterroristen vermoord. Er waren zo'n 1500 mensen bij de mis in de Notre-Dame, onder hen ook president Hollande. Ajax-spits Arek Milik wordt morgen gekeurd in Napels... heeft directeur Overmars gemeld aan Voetbal International. Daarmee lijkt de overgang van de Pool naar Napoli... opnieuw een stap dichterbij gekomen. Ajax zou meer dan 30 miljoen euro ontvangen voor Milik... die voor minder dan 3 miljoen overkwam van Bayer Leverkusen. Het Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen af en toe zon, maar ook buien. En dan wordt het 22 graden.